Citydijkers met het NOS Journaal. In Griekenland zijn op het eiland Lesbos 450 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden. Het vuur brak vanochtend uit op het zuidelijk deel van het eiland... en kwam dicht bij een populair vakantieresort. Ook op drie andere plaatsen in Griekenland woeden grote natuurbranden. De grootste brand is in het noordoosten in een nationaal park. Twee andere branden woeden in het zuiden van Griekenland. De natuurbranden in de Zuid-Franse regio La Teste de Bouche zijn onder controle. Duizenden geëvacueerde bewoners van de regio ten zuiden van Bordeaux mogen daarom weer terug naar huis. De branden ontstonden vorige week dinsdag. Volgens de lokale autoriteiten heeft het vuur 7000 hectare bos verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen. De natuurbrand in het nabijgelegen Franse regio Landiras is nog niet onder controle. Daar blijven vier blusvliegtuigen actief om het vuur te blussen. In China is een man geëxecuteerd die zijn ex-vrouw met benzine had overgegoten en in brand had gestoken. Twee weken later overleed ze. De zaak vestigde de aandacht op het probleem van huiselijk geweld in China. Volgens activisten falen de autoriteiten in de aanpak daarvan. In 2016 nam China een wet aan om huiselijk geweld te kunnen aanpakken... maar in de jaren daarna werden zeker 900 vrouwen door hun echtgenoot of partner vermoord. Het is zo goed als zeker dat Jonas Vingegaard de Tour de France gaat winnen. Ook na de ene laatste etappe van vandaag draagt de Deen nog het geel. De renner van Jumbo-Visma werd in de tijdrit tweede... na zijn ploeggenoot Wout van Aert. Het was voor Jumbo-Visma al de zesde ritzegen. Met alleen nog de laatste etappe te gaan is het ook zo goed als zeker...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 Feel the spirit. And be who you wanna be. Shake to the rhythm of the house groove. This is intense. Radio. Bringing people together. Let your mind and your body be free. Come on and move. Let's shake. Feel the spirit.